uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. Een van de twee terroristen die de aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo heeft gepleegd... zei vanmiddag dat hij was gestuurd door de jemenitische afdeling van Al-Qaeda... Sherif Kouachi belde vandaag vanuit de drukkerij waar hij en zijn broer een man gijzelden met de redactie van een Frans radiostation om zijn verhaal te doen. Kouachi zei dat hij in Jemen is opgeleid door Al-Qaeda om een aanslag te plegen. Sherif Kouachi zei dat hij en zijn broer de aanslag hadden voorbereid met Amadi Koulibaly die zo'n twintig mensen gijzelde in een Joodse supermarkt in Parijs. Koulibaly schoot gisteren al een agent dood in Parijs. Tijdens de gijzeling in de supermarkt en in de drukkerij in Damartin en Goël hebben Koulibaly en de twee broers geen contact gehad, zei sheriff in het interview. De broers Kouachi werden door de politie gedood nadat ze urenlang een man in een drukkerij hadden gegijzeld. Amedi Koulibaly werd kort daarna bij de bestorming van de supermarkt gedood. Alle synagogen in Parijs hebben deze avond hun diensten uit veiligheidsoverwegingen afgelast. De angst voor een aanslag of gijzeling, zoals vandaag in een Joodse supermarkt, was te groot. Directeur Esther Voet van het CIDI zei op NPO Radio 1 dat het voor het eerst is sinds de Tweede Wereldoorlog dat sabbatdiensten in Parijs niet doorgaan. Frankrijk heeft de grootste Joodse gemeenschap in Europa en de meeste Franse Joden wonen in Parijs. De Verenigde Staten hebben een recordjaar achter de rug wat betreft banengroei. In 2014 kwamen er bijna 3 miljoen banen bij, een aantal dat in 1999 voor het laatst is gehaald. De Amerikaanse werkloosheidscijfer staat op het laagste niveau sinds 2008. Er zit nu 5,6% van de beroepsbevolking werkloos thuis. En dan het weer. Vannacht blijft het onstuimig, maar wel zacht. De regen trekt weg. Morgen overdag nog bewolkt, Veelal droog, rond de middaguur langs de noordkust kans op storm. En dan passeert er ook een buienlijn.